Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Werk je in een verpleeghuis, dan kun je vanaf nu een prikafspraak maken. Bij de GGD zitten 2000 mensen klaar om het inenten in te plannen. Er zijn een hoop afspraken. Duizenden medewerkers van verpleeghuizen krijgen vanaf vandaag een uitnodiging om zich te laten inenten tegen corona. Dat prikken begint vrijdag in Houten, Veghel en Rotterdam. Er is opnieuw een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Vannacht ontplofte er iets bij een winkel in Tilburg. Flink schrikken voor de buurtbewoners. Nou, het was niet normaal. Nou, als ik het zo zie, dan denk ik eigen, nou, hoe is het mogelijk? Ik schrok. Het was kwart over twee, half drie. Nou, nou, zo'n kanaal heb ik nooit gehoord. Maar toen zei ik tegen mevrouw, ga even kijken. In mijn gedachten heb ik, ik zeg, misschien is het de Poolse winkel. En werkelijk was het. Ja, het is nog niet bekend of de ontploffing in Tilburg iets te maken heeft met vorige maand. Toen waren er meerdere explosies bij Poolse supermarkten in Brabant en Noord-Holland. Er is al meer dan 22.000 euro opgehaald voor de daders van een karbietschietincident in Jouren in Friesland. Twaalf mannen lieten een karbietbom per ongeluk te vroeg afgaan, waardoor bij een hotel alle ramen eruit klapten. De mannen melden zichzelf bij de politie en willen de schade vergoeden. Honderden mensen willen nu dus meebetalen om de jongens een hart onder de riem te steken. En twee beestjumpers zorgden vorige week voor paniek in Nashville in, in Amerika. De mannen sprongen ineens van het dakterras van een hotel. Werd gefilmd door omstanders. Oh my god, oh my god! De twee landen met hun parachute aan de overkant van de straat op een parkeerplaats en gingen er vandoor in een auto. De politie kreeg ze uiteindelijk te pakken. De mannen zijn niet meer welkom bij het hotel. Het weer dan nog. Het wordt een grijte dag. Regenachtig, waterkoud, graadje of twee maar. De komende dagen wel wat meer zon, maar s'nachts gaat het ook vaker vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Zaanstad richting Hoorn... tussen Knopend Zaandam en Purmerend Zuid staat 4 kilometer... met ruim 25 minuten vertraging.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 About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. So we're smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is love all night you ain't the only one with a baby, that's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye I said, Every day I wake up hoping to die. She said, God I know about pain, cuz me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the son was at home crying on the bedroom floor? Cause he's hungry, and the only way to feed him is to sleep with him. Stop the record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it. Maybe you can do it. What would you do if the son at home? And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life. Come on. What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what I call life. Mm. she wouldn't do a breeze. Love is bad. Love is bad. get your glass full, so I did. Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met een advertentie in de kranten vraagt de evenementenbranche om steun van de overheid. Zonder toezeggingen en een garantiefonds naar Duits model... zal er geen sprake zijn van een Happy New Year... schrijft de Alliantie van Evenementenbouwers. Uiterlijk 1 februari wil die van het kabinet weten of er steun komt. Het UWV beschermt de privacy van cliënten niet goed genoeg, meldt Trouw. Volgens de kranten kan een ambtenaar van de sociale dienst in Doetinchem bijvoorbeeld opzoeken wie er in Den Haag een uitkering krijgt. Dat mag niet volgens de privacywet. In Tilburg is een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Daardoor brak er brand uit die snel geblust was. Niemand raakte gewond. Het weer bewolkt, vooral in het midden en zuiden soms lichte regen. In het noorden af en toe zon.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 about to put all my money in. I can tell by the way that you look in my eyes. There's a whole other world that you want me to fly you to. I know that it's different from the someone you're with, but baby, all I gotta tell you is you will not.